perron. Eva Duarte, men hoort zoveel over u. Wat een eer, ik ben gewoon in het leger. Een van de duizenden strijders die houdt van zijn land. Maar wat u doet. Dus dat voel ik, gaat ons allen aan. En wat u doet, dat voert ons ver weg van de slechtheid van de wereld. Bent u hier soms alleen? Ja, oh ja. Wel, ik ook een gelukkige omstandigheid zo word ik nog beloond hier voor mijn aanwezigheid. Dit is alles niet vooropgezet. Puur toevallig, toch geloof me nou. Lot of noodland kent zijn eigen wet. Het klinkt heel wonderlijk, toch zeg ik jou. Zuiver als vrouw, ik ben goed voor je. Meestal ben ik niet zo snel en vlot. Meestal houd ik me gedijst en stil. Maar ik voel de speling van het lot. En dat maakt voor mij een groot verschil. Dus als je me wil, ik ben goed voor je. Deze ontmoeting is goed voor jou. jou verveelt. Maar heel misschien dat jij mijn standpunt deelt. Voel je aan wat ik zeg, wat ik voorstel, dan zou jij goed zijn voor mij. Wat ik zeg is niet op bed gericht. Wilde hartstocht en meteen weer weg eerste grauwe morgenlicht. Waarom ik al deze dingen zeg, ik meen het oprecht, ik ben goed voor je. Echt, ik ben eindeloos goed voor jou. bevalt me. Ik begrijp perfect wat jij net zei. Ik voel aan wat je zegt, wat je voorstelt. Ik vertrouw dat ik ook goed ben voor jou. Wat ik zeg is niet op het bed gericht. Wilde hartstocht en meteen weer weg het eerste grauwe morgenlicht. Waarom ik al deze dingen zeg, ik meen het oprecht, ik ben goed voor je. Echt, ik ben eindeloos goed voor jou. Alles is opportunisme